Ik zag mezelf, wat meer heb ik niet nodig. Misschien was het God die mij een teken Ik wil gewoon wat geluk, maar er is niks dan me leuk. Ik wil gewoon wat geluk, maar er is niks dan me leuk. Ik wil gewoon wat geluk. de stad of in een weiland? Waarom zou ik werken? Ik zit liever in de bijstand. Ik kan niet kiezen, ga ik vliegen naar Japan of dan naar IJsland? En waarom had ik geen horloge toen ik nog de tijd had? Ik ben een vrij man, in een vrij land. Ik heb de tijd zat, maar ik ben de tijd zat. Ik ben in Duitsland, bij de Rijkstak. Ben niet gelovig, maar het is een goede vrijdag. Je hebt mijn oude adres. Ik ben al lang verhuisd, man. Je stuurde net een sms. Je wil me zien, maar ik ben niet thuis, man maar ben niet gek. Ik ben geen Henny Huisman. Meeste mensen vinden het gek, maar heb dit onder de knie als een kruisband. maar er is niks aan mijn luk. Ik wil gewoon wat geluk, maar er is niks aan mijn luk. Ik wil gewoon wat geluk, maar er is niks aan mijn luk. Ik wil gewoon